Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De nieuwjaarsfeesten in Nieuw-Zeeland zijn in het water gevallen. Om 12 uur Nederlandse tijd diende het nieuwe jaar zich aan met storm en regen. Het weer was zo slecht dat een groot vuurwerk en twee concerten in de hoofdstad Wellington werden afgelast. In Christchurch werd het nieuwe jaar door angst overschaduwd. Vlak voor kerstmis was daar nog een aardschok oud groenlinks Halsema vindt dat haar opvolgster Sap nog politieke intuïtie moet ontwikkelen. Ze zegt in NRC Handelsblad dat het haar pijn doet om haar partij te zien worstelen. Zelf had ik het in het begin ook moeilijk, zegt Halsema. Ook Sap zelf noemde eerder de wisseling in het leiderschap als oorzaak van de lage peilingen. In het Brabantse Hedel zijn twee mannen aan hun onderlichaam gewond geraakt toen een vuurwerkbom afging. De twee van 21 en 23 zeiden dat ze werkten aan een rookbom. Een van hen verloor veel bloed en werd door een traumahelikopter behandeld. Daarna zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. In het huis in Hedel vond de politie een opengereten ijzeren staaf. Ook stonden er dozen met illegaal vuurwerk. In de Noord-Hollandse plaats Ursem zijn in een woning en schuur afgebrand. Dat kwam waarschijnlijk omdat de vlam in de pan sloeg bij het oliebollenbakken. De pan met vet stond in de schuur. Toen de bewoners een schaal vol oliebollen naar de woning brachten, ging er in de schuur iets mis omdat er asbest in de schuur verwerkt zat is de omgeving afgezet. De Mont Blanc tunnel is dicht voor alle verkeer. In de regio heeft het al 24 uur onophoudelijk gesneeuwd en de Fransen zijn bang voor lawines. De tunnel door de Mont Blanc is een van de belangrijkste wegen tussen Frankrijk en Italië. De afsluiting betekent een probleem voor toeristen en transportondernemers. Driekwart van de Duitsers rekent prijzen in euro's nog geregeld om in marken, zo blijkt uit een enquête. De Oost-Duitsers, die in 1990 na de Duitse hereniging al te maken kregen met de nieuwe munteenheid, doen dat iets vaker dan de mensen uit West-Duitsland. Bij de invoering van de euro tien jaar geleden hadden de Duitsers het makkelijk. Ze konden de prijzen in euro verdubbelen om ongeveer op de prijs in D-mark uit te komen. Dan nog het weer, bewolkt en lichte regen bij 5 tot 10 graden. Ook rond de jaarwisseling is het regenachtig, maar wel zacht.